Het gaat om 2 miljoen doses die volgende maand niet nodig zijn voor de lopende inentingscampagne in Nederland. In de eerste maanden van volgend jaar komen nog eens 18 miljoen doses voor verkoop in aanmerking. Minister Klink gaat ervan uit dat het niet nodig is om nog andere groepen in Nederland in te enten. Het aantal mensen dat de huisarts bezoekt met griepklachten is afgenomen. Op de Amsterdamse effectenbeurs is opgelucht gereageerd op de opening van Wall Street. De effectenbeurs van New York opende 1,8% lager en dat was veel minder dan gevreesd. De AIX-index veerde daarna op en sloot uiteindelijk 1% in het groen. De Amerikaanse beurs was gisteren gesloten en kon vandaag voor het eerst reageren op de financiële problemen in Dubai. Dat zijn schulden niet meer kan betalen. ABN AMRO-topman Zalm verwacht dat het onderzoek naar zijn rol bij DSB-bank hem zal vrijpleiten. In een interview met RTL Z zegt Zalm alle vertrouwen te hebben in de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek. Zalm heeft volgens verschillende media het omstreden kredietbeleid van DSB verdedigd. Als uit het onderzoek blijkt dat Salm niet langer deskundig of betrouwbaar is... dan legt hij zijn functie bij ABN AMRO neer, heeft hij gezegd. Onder politiebegeleiding is een unieke 1,8 miljoen jaar oude schedel uit Georgië naar Leiden gebracht. Het is de oudste menselijke schedel die ooit buiten Afrika is gevonden. De vondst in Georgië kwam voor de wetenschap als een grote verrassing, omdat er vanuit werd gegaan dat de menselijke soort 1,8 miljoen jaar geleden alleen in Afrika leefde. De schedel ligt sinds die in 2001 werd gevonden in een kluis in het Nationaal Museum in Tbilisi. Het weer vanavond en vannacht vooral langs de kustbuien. Minima vannacht rond 5 graden. Later in het westen regen. Overdag ook in de rest van het land.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 That don't impress me much. ZFM.